7 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Schouten van Landbouw houdt vast aan het plan om minder eiwit toe te staan in veevoer. Daarmee moet de uitstoot van stikstof worden verlaagd. Boeren zijn het niet eens met de maatregel. Ze zeggen dat dat ten koste gaat van de gezondheid van koeien. Gisteravond protesteerden ze in onder meer Den Haag, Groningen en Breda. Het Binnenhof werd door Defensie met voertuigen afgesloten. Tweede Kamer wil dat de plannen nog een keer worden doorgerekend... maar Schouten wil geen uitstel. Kermisexploitanten protesteren op het Mediapark in Hilversum tegen de coronamaatregelen. Dit weekend gaan de eerste kermissen weer van start, maar volgens de actievoerders zijn de problemen nog niet voorbij. Ze vinden dat de regels niet erg duidelijk zijn en hebben er last van dat ze van plaats tot plaats verschillen. Ook willen ze meer financiële steun. Meer dan de helft van de scheidingsadvocaten heeft in de coronatijd minder aanvragen gekregen, blijkt uit een enquête. Het vermoeden is dat mensen de beslissing over een scheiding hebben uitgesteld omdat ze bang zijn voor financiële problemen of zich zorgen maken over huisvesting. Er zijn maar weinig advocaten die denken dat de coronatijd mensen dichter bij elkaar heeft gebracht en dat er daarom minder echtscheidingen zijn. De meesten denken dat het aantal echtscheidingszaken de komende tijd weer toeneemt. Voor de derde dag op rij is in de Verenigde Staten een record aantal coronabesmettingen vastgesteld. Gisteren kwamen er ruim 53.000 gevallen bij, blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins Universiteit. Vooral in Florida was er een sterke toename. Het aantal gemelde sterfgevallen door het coronavirus is in Amerika opgelopen naar bijna 130.000. Het weer vanochtend bewolkt met af en toe een opklaring en een enkele bui.